Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Honderdduizenden Australiërs zitten zonder stroom door tropische storm Alfred. In New South Wales is een man om het leven gekomen... en scholen, winkels en vliegvelden zijn gesloten. Ook het openbaar vervoer ligt stil. In Lismore raakten 36 mensen gewond bij een ongeluk met militaire voertuigen. Autoriteiten waarschuwen voor aanhoudend slecht weer... al zal de storm de komende uren in kracht afnemen. De politie heeft drie mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de grote brand in Arnhem van afgelopen donderdag. Het gaat om twee Arnhemmers van 30 en 57 en een man van 41 van wie de woon- of verblijfplaats onbekend is. De burgemeester van Arnhem, Marcouch, noemt het een hartverscheurende gedachte dat de brand vermoedelijk is aangestoken. Afgelopen donderdag zijn meerdere historische panden verloren gegaan door de brand in het centrum van Arnhem. Gevangenen op het Caribische eiland Sint Maarten hebben 24 uur in hun cel gezeten zonder eten. Doordat geen van de gevangenisbewaarders van de Pointe Blanche gevangenis op het werk verscheen... konden de gedetineerden de hele dag hun cel niet verlaten en kregen ze dus geen voedsel. De gevangenis op Sint Maarten zit al langer in de problemen. De faciliteit is sterk verouderd en kampt met een chronisch tekort aan bewakers. In 2028 moet een nieuw te bouwen cellencomplex in gebruik worden genomen op het eiland. Botik van de Zandschulp heeft voor een stunt gezorgd op het tennistoernooi van Indian Wells. De nummer 2 van Nederland versloeg Novak Djokovic in drie sets. Eigenlijk zou Van de Zandschulp niet eens meedoen aan het toernooi... omdat hij zich niet kwalificeerde. Door een afmelding mocht hij toch meedoen aan het prestigieuze tennisevenement in Californië. Het was voor Van der Zandschulp de eerste keer dat hij Djokovic versloeg. Tijdens hun eerste ontmoeting in 2022 won de Servier de partij. Het weer, het is nu nog fris. Later deze ochtend veel zon. En dan wordt het maximaal 11 graden op de Wadden tot 19 in het binnenland.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 She's looking in my eyes, mostly. house. dat ik thuis ben. now, we're all love bound, but I don't like love. I can't get around, I can't get around, I can't get around. But I felt something hurting. And the voice said, something's jumping in your shirt.